Gert Kluk met het NOS Journaal. De chef-staf van het Witte Huis, William Daley, stapt op. Een reden voor het vertrek van de belangrijkste adviseur van president Obama is niet gegeven. Maar er zijn al lange berichten dat hij het niet kan vinden met andere naaste medewerkers van Obama en met politieke leiders in het congres. Daley was onder meer minister onder president Clinton voordat hij een jaar geleden chef-staf werd. Wat ook wel de op één na belangrijkste functie in Washington wordt genoemd. Hij wordt vervangen door Jack Lew, die nu in het Witte Huis directeur begroting is. Als chef-staf heeft hij onder meer de taak Obama door de komende presidentsverkiezingen te loodsen. De gemeenten Groningen, Den Boer en Leek schieten de kosten voor die veehouders hebben gemaakt bij de evacuatie vanwege het hoge water. Later wordt bekeken wie definitief moet opdraaien voor de schade. Dat heeft de voorzitter van de veiligheidsregio gezegd, de Groningse burgemeester Reewinkel. Honderden mensen die in de buurt van het Eemskanaal wonen werden vrijdag geëvacueerd uit vrees voor een dijkdoorbraak. Ook hun vee werd uit het gebied weggehaald. Inwoners moeten eventuele schade melden bij hun verzekeraar. Extra kosten die zijn gemaakt, zoals voor het vervoer van vee, moeten ze melden bij hun gemeente. Lionel Messi is uitgeroepen tot beste voetballer van 2011. Op het gala van de Wereldvoetbalbond, FIFA, kreeg de Argentijnse spits van Barcelona de gouden bal uitgereikt voor het derde jaar op rij. Met zijn club veroverde Messi vorig jaar onder meer de Champions League en de Wereldbeker voor clubteams. Barcelona leverde met Pepe Guardiola ook de coach van het jaar. Op het gala werd ook het wereldelftal van 2011 bekendgemaakt. Daarin zitten vijf spelers van Barcelona, vier van Real Madrid en twee van Manchester United. Het weer bewolking, af en toe wat regen of motregen. Morgen vrij veel bewolking en wat dichte regen. Smiddags wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Utrecht en Den Bosch.